Jelle Seubring met het NOS Journaal. De organisaties van Bospop, Awakenings en Wildeburg beslissen vanochtend of de festivals door kunnen gaan. Het KNMI heeft voor de middag en avond code oranje afgegeven vanwege zware onweersbuien. Bospop waarschuwt campingbezoekers om hun tenten goed vast te zetten. Het optreden van Suzanne Vreek in Nijmegen is op voorhand al afgelast. Code oranje is afgegeven voor de provincies Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg. Met het zware onweer worden ook windstoten van 100 km per uur verwacht... en hagelstenen van 2 centimeter of groter. In Polen zijn ruim 1000 militairen onderweg naar de Pools-Belarusische grens. Ook 200 militaire voertuigen worden bij de grens gestationeerd. Polen maakt zich zorgen om de mogelijke aanwezigheid van Wagner-troepen in Belarus... en de plaatsing van Russische nucleaire wapens in het buurland. De clustermunitie die Oekraïne van de VS krijgt... zal niet worden gebruikt op Russisch grondgebied. Dat heeft de Oekraïense minister van Defensie toegezegd. De clusterbommen zullen volgens hem alleen worden gebruikt... op door Rusland bezette delen van Oekraïne. De levering met clusterbommen maakt onderdeel uit... van een groter steunpakket van de Amerikanen. Bij een stalbrand in het Gelderse Aalten zijn varkens om het leven gekomen. De brand ontstond in een naastgelegen schuur en sloeg over naar de varkensstal. Hoeveel varkens er zijn omgekomen is nog niet duidelijk. Wel kon een deel van de biggen worden gered. In Georgië is een Pride-evenement afgelast wegens een anti-LHBTI-demonstratie. Zo'n 2000 demonstranten gingen in de hoofdstad Tbilisi op de vuist met de politie en verscheurden regenboogvlaggen. Alle Pride-deelnemers moesten met bussen worden geëvacueerd.